Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Utrecht maakt zich klaar voor de start van de Tour de France. Er worden vandaag honderdduizenden bezoekers verwacht in het centrum van de stad. Sinds 8 uur gisteravond mogen auto's zonder vignet de stad niet meer in. Maar volgens RTV Utrecht werd daar nauwelijks op gecontroleerd. In totaal is er al ruim 27 kilometer aan hekken geplaatst langs het parcours. Zo'n 500 fietsen die in de weg staan zijn weggehaald. Vanochtend worden de laatste verwijderd. Gisteravond werd bekend dat Lars Boom misschien niet kan starten in de Tourproloog... omdat zijn cortisolwaarden te laag zijn. De ploegbaas van zijn team Astana wilde Italiaan Vanotti in plaats van Boom laten rijden. Maar de Internationale Wielenbond heeft al laten weten dat dat niet mag. Staatssecretaris Kleinsma is tevreden over het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan vindt. In het sociaal akkoord is met bonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 100.000 banen bijkomen voor deze groep. De afgelopen twee jaar zijn er al een kleine 11.000 banen bijgekomen. Daarmee liggen de werkgevers voor op schema, zegt Kleinsma. En dat is knap omdat het economisch juist moeilijke tijden waren. In de Waal bij het Gelderse Dreumel is het lichaam gevonden van de man uit Gent die woensdag is verdronken. De man van 50 redde zijn zoon van 24 uit de rivier, maar werd zelf meegesleurd door de stroming en verdween onder water. Gistermiddag vond een wandelaar zijn lichaam in de Waal bij Dreumel, bijna 50 kilometer verderop. Ongeveer 60 mensen hebben gisteren ruim twee uur vastgezeten in een reuzenrad in de Amerikaanse staat Florida. Het rad in de stad Orlando viel stil door een computerstoring. Al de zoveelste keer in de twee maanden dat, dat het rad open is. Na twee uur kwam er weer beweging in de bakjes. De brandweer moest eraan te pas komen om de deuren open te krijgen. Het weer, lokaal valt een regen- of onweersbui.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 Straks meer. Maar nu eerst het NOS.